Jan van der Putten met het NOS-journaal. De afgelopen twee dagen heeft de Italiaanse kustwacht op de Middellandse Zee... duizend mensen uit zee gered die in rubberboten uit Libië kwamen. Er worden tientallen mensen vermist. Zeker negen mensen zijn verdronken. De opvarenden vertelden dat ze midden in de nacht aan de Libische kust aan boord gingen... en dat de boten na twee uur water begonnen te maken. Ondanks de herfst en het slechte weer neemt de toestroom van asielzoekers uit Afrika niet af... zoals voorgaande jaren. Het proces over de minder Marokkanen-uitspraak van Geert Wilders is hervat. Het proces is in een nieuwe fase beland, want het Openbaar Ministerie komt vandaag aan het woord. De officieren van justitie denken anderhalve dag nodig te hebben om aan te tonen dat Wilders voor zijn uitspraken strafbaar is en welke straf daar volgens justitie bij hoort. PVV-leider Wilders wordt vervolgd om zijn uitspraken over minder Marokkanen in het voorjaar van 2014. Nederland telt vanaf vandaag 100.000 auto's die geheel of gedeeltelijk op elektriciteit rijden. Dat meldt de RVO, die de cijfers bijhoudt voor het ministerie van Economische Zaken. Het aantal elektrische wagens steeg dit jaar met 10 procent. In Europa rijden nergens zoveel elektrische auto's rond als in Nederland, behalve in Noorwegen. Het percentage op de weg blijft bescheiden, minder dan anderhalf procent van de Nederlanders rijdt elektrisch. Er verdwijnen nog meer banen bij ABN AMRO. In september was al duidelijk dat er duizend arbeidsplaatsen zouden verdwijnen. Daar komen er nu nog eens 1500 bij. Dat heeft de bank bekendgemaakt bij de presentatie van de kwartaalcijfers. De nieuwe bezuiniging moet 400 miljoen euro opleveren. ABN AMRO wil meer werk digitaliseren en efficiënter werken. De bank boekte in het afgelopen kwartaal een netto winst van 600 miljoen. Het weer vanmiddag vanuit het westen zo goed als droog en de zon breekt even door. Het wordt 12 tot 14 graden. Vanavond neemt de buiigheid weer toe. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam staat file bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. A28 Amersfoort richting Utrecht bij de Uithof 3.